Eefje kunnen met het NOS Journaal. Twintigers en dertigers CBS kiezen ze vaker voor een geregistreerd partnerschap. Vorig jaar gaven bijna 65.000 koppels van in de 20 of 30 elkaar het jaarwoord. Dat waren 20 jaar geleden nog zo'n 85.000 stellen. Het CBS denkt dat twintigers en dertigers minder vaak trouwen... omdat ze zich minder zeker voelen over hun financiële toekomst. Bijvoorbeeld door flexbanen. Een andere oorzaak kan zijn dat stellen het geld liever sparen voor het kopen van een huis. De politie is tevreden over de samenwerking met tv-programma's bij het oplossen van misdrijven. Afgelopen jaar zijn in 43 van de behandelde zaken verdachten aangehouden. Dat zei de nationale politie vanavond in opsporing verzocht. Dat tv-programma van Afrotros trekt gemiddeld 1,2 miljoen kijkers... Vorig jaar kregen die ruim 350 zaken voorgelegd. De politie werkt ook samen met regionale omroepen, SBS-programma Hart van Nederland en Goedemorgen Nederland van WNL. Facebook werkt aan een functie waarbij de gebruiker de browsegeschiedenis kan wissen die het platform verzamelt. Dat heeft topman Zuckerberg gezegd op de jaarlijkse Facebook-conferentie. Hij opende de conferentie met de woorden het was een intens jaar. Facebook ligt onder vuur omdat het de gegevens van miljoenen gebruikers heeft verzameld zonder dat die dat wisten. En Real Madrid heeft zich ten koste van Bayern München geplaatst voor de finale van de Champions League. Na de 2-1 zege vorige week in München werd het in Madrid 2-2 tegen Bayern. Morgen is de andere tweede halve finale tussen AS Roma en Liverpool. Het weer blijft droog. de temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden. Morgen zonnige periode en een graad of 16.